www.langstraatmedia.nl Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Iets over vijf. Allemaal alvast een hele fijne zaterdagavond gewenst. Dit is dan ook de zaterdagavondprogrammering van Langstraat FM. Dit is Langstraat FM Funk Night. Tot 7 uur vanavond. De vader van eh, Cuba Gooding Jr. natuurlijk. En God Hats maxi single uit 1984. Langs gaat de Funk Night. Iets minder warm buiten, binnen nog zo'n 30 graden. Dus ja, je kunt niet alles hebben natuurlijk. En dit is een maxi van Infinity. Pick me up. Nou je de Rose Brothers en een souvenir van Stacy Leddershaw, gevolgd door Curtis Hairston. zeldzaam werk van de Rose Brothers. Freaky Lover was dat. Dadelijk hoor je Curtis Heston, Donald Byrd, The Barge, People's Choice, People's Choice, Evelyn Champagne King, The Temptations, BT Express, Tuxedo, Athletic Star. En dit is een souvenir. Souvenir van Stacy Let is Dynamite, komt uit 19. 1980. 13 voor half zes precies. Dit is langs Straatweg Fun Night tot 7 uur vanavond. Like Vista blijven lekker doorfunken tot 7 uur vanavond. Het was Curtis Heston uit de BB&Q Band. De leadzanger van eh, de BB&Q Band eigenlijk. Hij overleed helaas in 1996 op 34-jarige eh, leeftijd. Veel te jong dus. Vooral als je zo'n groot talent bent. Heerlijke stem heeft hij. En dit is Donald Byrd en de 125th Street, 25th Street. ever building and so building as you. familieduage natuurlijk. En we're having fun. En dat is wij natuurlijk iedere zaterdagavond tussen 5 en 7. En na 7 uur natuurlijk Peter Sterrenburg. Tot 9 uur Peters platenparade. Langstraat en Funk Night is it. En dit is People's Choice. Mr. Rhythm Man. with the beat in my ear. And actors pretty girls near. I'll funk you out, put a bug in your ear. You be sure to know wherever you go, the rhythm man got the on the floor. I tick tock, work like a clock when I hear funky groove. I don't wanna stop. Front, back, I play 'em like that. Listen to me, I put your feet where it's at. Clap, snap, I make you do that. Put this groove on your girl, make your feet wanna tap. Up, tap, all around. There is the funky groove, that's the rhythm man's around. The music's got me jumping. Play that music. Your rhythm rocks the floor. I said your groove, your style, it drives me wild. Hey, Mr. Rhythm Man, you make my body high. all the time. Dancing and singing, not wasting your time. You can feel the groove that makes you move. Jump on it, girl, this ain't the blues. Break it, take it, top, the rhythm man's clock. Wanna play my music till the feeling gets hot. Feeling in your bones, laying on. The rhythm man is still on the throne. Fat, slim, tall or short, the rhythm man is what you want. Let it be known throughout the land. If you like this music, say, oh yeah. Oh yeah play that music. It makes me wanna dance. bij Funk Night. Evelyn Champagne King was dat. 12 over half 6. Hier is een souvenir van de Temptations uit 19. your reputation. Sit to I. Hey, hey. Hey, Mr. Businessman. Yeah. I work and no play makes Jack a dull boy. Hey, Mr. Businessman, you're always on the go. You make your fortune, yet you're working hotter than ever before. All those pills you're taking, one great can do better. You think well, well, well, well. This is the part of the song where the In my dreams. Have you seen such a lover? You got to know what I mean. So deep, so deep. She's so cute, no substitute. She is the one that really knocks me out of every magazine. So real. real. She's so a -hmm, yeah. knocks me off my feet. Yeah. you see, live wire connects her love to me. Through me, electricity. I can see her on my video. So sweet, so sweet. She's so cute, no substitute. She is the one that really knocks me out on the cover of every magazine. je kunnen zeggen. Vind ik althans, Unlimited Touch en Good Loving. Ook alweer een hele tijd in de playlist natuurlijk van dit programma. En hier is de nieuwe van Tuxedo. like he needs some real bad. And that's the most he can emphasize. Never tell a lie when he boasts, temperature rise. Keep it on the humble, speak it on the mumble, creep, dive, and tumble. Back on his feet, folks tremble, and crumble. Send your best wide receiver, incomplete fumble. The whole team rumble, remember it's just a game, keep your helmet on, numbskull. Things could get uncomfortable and sticky, That's why he wear the metal mask, kick me. I must be dreaming in the daytime, company skimming. I think I see him by the ley line in the fauna. Wouldn't wanna be him, he's a corner. Laid out in the gutter, peeing on the corner. Territory marked like gang tag. Tell your story till it's dark like dang dag. More warrior than Mori on a slang rag. Yet cornier than a man's handbag. Even if it's Gucci, 10 feet at least, or we kicks him in his coochie. Take your shoes and sell them to a hoochie. Do him get the Lucci like the Scoochie Gucci noochie. I got a secret for you, something you'll never find. That only I can show you. Yeah, that one of a kind. De nieuwe van Tuxedo, in ieder geval vanaf de nieuwste LP Tuxedo 3. Hun laatste, dit jaar uitgekomen. We besluiten dit eerste uur met deze van Athletic Star. En dadelijk na het nieuws en reclame van 6 uur, de hoor je deel 2 van langs Langstraat en Funk Night. Daar beginnen we dan met Sugar Hill Gang, gevolgd door Howard Hewitt, Unique, Stephanie Mills en ga zo maar door. en bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM, Langstraat FM, nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het Nieuws. Vlakbij de Indiase stad Mumbai hebben reddingswerkers 900 mensen uit een trein kunnen redden. Die zaten vast omdat de trein na zware regens niet verder kon rijden in het ondergelopen gebied. Pas na 9 uur wachten konden de eerste passagiers worden bevrijd. Ze hadden op sociale media om hulp geroepen en geklaagd over het gebrek aan water. Niemand van de 900 reizigers mankeerde iets. Het gebied rond Mumbai heeft elk jaar overlast in het moessonseizoen. Daar leidt het weg- en vliegverkeer onder. In Wales hebben vandaag honderden nationalisten een mars voor de onafhankelijkheid gelopen. Ze protesteren daarmee tegen de in hun ogen catastrofale no-deal Brexit-koers van de nieuwe Britse premier Johnson. De betogers denken dat hij de industrie en levenswijze van Wales mogelijk voor goed kapot maakt en willen een onafhankelijk Wales. De Schotse premier Sturgeon waarschuwde al eerder dat zij na een vertrek uit de EU ook een nieuw onafhankelijkheidsreferendum wil houden. Gisteren is een 11-jarig Nederlands meisje vanuit Syrië naar Nederland gebracht, dat meldde bronnen aan de NOS. Het meisje heeft een Nederlandse vader. De moeder is niet Nederlands en vertrok enkele jaren geleden met haar dochtertje naar Syrië. Of ze zich bij een terroristische groepering had aangesloten is nog niet bekend. De vader deed in Nederland aangifte wegens ontvoering. Uiteindelijk kon het meisje met hulp van het Rode Kruis via Turkije weer naar Nederland komen. En vandaag hebben in Amsterdam ongeveer 15.000 mensen meegelopen in de Pride Walk van het Homo-monument bij de Westerkerk via de Dam naar het Vondelpark. Daar gaat het feest vanavond nog door. De Pride Walk is het begin van de Pride Week die volgende week zondag op de Dam met een closing party wordt afgesloten. Volgende week zaterdag is de Canal Parade waaraan 80 boten meedoen van LHBTI-organisaties, bedrijven en politieke partijen. Zij geven zo een signaal af voor meer tolerantie ten aanzien van LHBTI'ers. Het weer in het zuiden en westen tot ver in de avond buien, sommige met hagel en onweer. Vannacht op de meeste plaatsen droog bij 17 tot 21 graden. Morgen is er eerst zon, smiddags kans op regen en temperaturen tussen de 22 en 31 graden. Tot zover het nieuws. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Langstraat. Langstraat FM. Info en hits. Langstraat FM. check me out. Running the streets, playing your game. Everybody knows your face, respects your name. There's an art to the way you make your cash, but you gotta be smart to make it last. Talking about fly girls and photo cars, running up bills in high class bars. It goes with the job, it's part of the day, and you choose to live your life that way. In the fast lane, come on. been hot and hard. Got a lot of money, ain't got no job. Daddy's rich, your mama's good looking, got living made to do all the cooking never on your mind Cause you can spend 500 that's dropped down Watch the young ladies that say they're true Still pay for some jerk you do. Just take a look at your friends Don't be a dummy Cause all they want is your money You always gotta watch the things you do Cause everybody's got their eyes on you You're in the spotlight Your life is a show But there's one thing I'd like to know When it's all gone Where you gonna be Cause you're out of touch with reality Living in the fast lane Talk about it cash. money. Talking about money. Go go cash. Cash money. get me up, forget about it. nickel. give me a dime. What's yours is yours, and what's mine is mine. Like a easy come, easy go. If I don't get it, my cash don't flow. I made my cold cash in the fast, fast lane. And if I lose it, baby, then I'm the blame. Don't carry on, filet mignon. Love in the afternoon, the baby doll. If you could buy, I know you try yourself a condo on the moon. Ladies, moving fast, moving fast. your life, but do you waste G money, cheat on your wife? Wake up with the night, go to bed with the sun is your main concern, just to have fun. Forsake your family, forget your friends until the girls go home and the cash flow ends drink alcohol, corrode your brain. The box smoke a good reefer and sniff a cocaine. Does your life consist of material things? Fancy clothes, furs, and diamond rings. If any of these things apply to you, don't you think it's time you try something new? Grab hold of yourself and take the time to restore your body, relax your mind. Don't get caught up in a fantasy. You'll see how easy it can be living in the fast lane. Talk about it. Talking about it. go cash. Sugar Hill Gang, Apache, daar ken je ze van. En nog, nog één, kom ik zo even niet op. Living in the Fast Lane was dit. The Fast Lane, 7 over 6. Dit is Howard Hewitt, die ken je natuurlijk van Shalamar. In a Crazy Way is dit. You are the moon, the stars, the sky. My heart grows wild at the sight of your smile. Your embrace leaves no trace of yesterday. You are the fire, burning flame, my lasting light hazy and I'm heavy by the look in your eyes. escolha tijd voor een souvenir. Unique is hier. You Make Me Feel So Good uit 1984. van Stephanie Dorothea Mills. Oftewel gewoon Stephanie Mills natuurlijk. Edge of the Razor was dat. En ze kan er zelf maar geen genoeg van krijgen. Wij ook niet trouwens. <laughs> voilà, Edge of the Razor. Langzaam de Funk Night. dit zijn de Aaron's. Put your ear on it. Daar nou, je de Poor Boy Rappers, gevolgd door de Funk Agenda. Zo rond half zeven bij we ZFM, Funk Night. When the sun first rises, your baby gets up and get all the way live. At 6 a.m., he says, time to go. Then he tells all you folks, turn on your radios. And you open your eyes and you scratch your head. Turn on your radio, get out your bed. I'm here to play music, it's tons of fun. And when I get on the mic, I'm second to none. I'm a never killer, I'm on KQ. 60 on the Dodge station for you. Well, tell me some more about this odd man because I really want to know all that I well, can. He's six foot one, really tons of fun. Rapping Joe Bailey, you're number one. Young people, old people, short and tall. And when Joe's on the mic, he satisfies up. Well, the clock says 10 and it's time to go. But don't touch that dial on your radio. Cause tomorrow in the morning from 6 to 10, we're gonna get on the mic and rock you again. Joe Bailey is a man that'll make you bump. The next on the mic's in Baxter Bump. Come on, yeah, rock it out the ambassador of funk. Consider takes for a ride. Gets you in the groove, makes it cool outside. Getting ready to bust off, so you better climb the aboard. When it gets in the air, it's gonna give you a reward. Playing rhythm and rock, pop funk and the blues. That funk is sensation seems to get in your shoes. He's one of a kind, likes to take his time. Down the rhythm of the city to relax your mind. As I was coming from work, I was on a lunch break. Me and my buddies wanted to have some steak. Ed Hamilton was coming, playing all the like tunes. I said, music like this on a mid-afternoon. The beat that was coming made me wanna sing a lot. So my partner cut the volume up and played it real proud we drove through the rest, so really dropping a beat. One partner hollered out, man, forget that meat. Home, we go to the mall and pick up some earphones. I need a beat like this to make my day go on. So we got the earphones, stop that's the fast food. When I made it back to work, I was in the right mood. As I walked in the door, everybody looked amazed. When I grabbed the secretary, she just stared in the desk. She said, I know you're not going to work looking like that. I said, you, baby, is where it's at exciting. <laughs> rock it out. A little after two on a Friday afternoon, kicking back in my bed, just listening to it news. He had me patting my feet together, rocking my head, rolling over on my tummy and dancing in my bed. At six o'clock came, he was jamming to the beat. When the bitches popped my mind, up, I jumped into my feet. I heard him talking to everybody about what's going on this week. Play one of Slick Rick's song, dedicated to the So all the girls everywhere would turn the radios low. Slick Rick, oh, Rick Moon, who you talking about? Now when the music started bumping and the phone began to ring, and all the girls from everywhere said, Play it again. And then the instrument plays immediately on the end lyric rocking the way like he just don't care. He was playing the latest sounds of 1982, jamming all of the beats that they wanted it to. He started at 2 and jammed to 705. Then the last song he played, it was all the way live. Don't quite remember the words, but the song I think I can. It was Get Down dedicated to the madman. Oh, oh. Well, I'm hear you a story about another DJ who gets all the glory. The madman is here, and there is no doubt that when he gets on the mic, he'll make shout. From seven to twelve, he rocks the whole band after the show. He really is a cool cat. When he's on the turntable, and he starts to spin, then the people call him up and say, "Play." Ik zou zijn heus niet willen onderbreken, maar ja. Het is half zeven. The Poor Boy Rappers en de DJ Rap. Mark van den Hoek. De FM. De is dit. In Club Fix in Tilburg wordt vanavond het hip-hop spektakel Jonna Fraser Vice gehouden. Het begint om 11 uur en de entree is 11,40 euro. Club Fix die vind je aan het Pieter Vredeplein 172 in Tilburg. Dan het Desperado Roadshow Festival. Dit vindt plaats eh, tijdens de hele kermisperiode, dus eh, vandaag nog en morgen in eh, spoorzone 013 aan het ns 3 in Tilburg. Je kunt daar dansen op hip-hop, trap, house en disco. Het is dagelijks vanaf 1 uur s middags geopend. En ook morgen kun je daar dus nog terecht. En dan ja, we hebben het erover de Tilburgse kermis. Ga er vanavond nog even heen, want morgen is de laatste dag. En dan moeten we weer een heel jaar wachten. Dus geniet ervan. Ook bijvoorbeeld van eh, onze reportages op Langstraat TV. Ja, wij besteden er ook, eh, ook aandacht aan in ieder geval aan het grootste evenement in Midden-Brabant. De Tilburgse kermis. En eh, ja, minder goed nieuws voor de fans van de Neville Brothers. Arthur Lennon Neville, Art, Le eh, Art Neville is eh, afgelopen maandag op 81-jarige leeftijd overleden in New Orleans in Louisiana. Nou, het is, eh, dat is een groot talent. Hij is wel oud geworden, maar het is altijd te vroeg voor dit soort mensen, zeg maar. Dit zijn de Neville Brothers. Ter ere van Aard natuurlijk. Hier wel langs hadden we een Fun Night. All Night. right. Dit is een souvenir uit 1978. zo graag horen in dit programma. De Circle City Band was dat. En Magic. En deze vorige week in de playlist terechtgekomen. Junior Walker. Niet te verwarren met die andere junior uit Engeland. Dit is Amerikaan Junior Walker en The All Stars. Ball Baby. Heel zeldzaam en heel moeilijk aan te komen, maar wij draaien hem. Nou je Crystal, Stylistics, D-Train en Ron Dunbar. Baby an itching in my heart. Kom uit Los Angeles, dat was Crystal. Luister we in Funk Night, daar luister je nog naar nog ongeveer een 12 minuten lang. En dit zijn de Stylistics. Ja, dat wilde ik net zeggen. Let's go rocking tonight. dit nummer. En in 1985 werd het nog eens een keertje dunnetjes, dikjes overgemixt door Paul Castle En dat is de versie die we nu draaien. You're the one for me, souvenir 1985. En we gaan eruit met, nee, niet George Clinton, maar hij heeft het wel geproduceerd met Ron Dunbar. Langs we een Fun Night is er volgende week weer. Volgende week zaterdag tussen 5 en 7. En dadelijk hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. These feet are made for dancing. yeah, yeah. When I'm running now. I'm walking. Even when I'm standing still, you ought to see me dancing. Ah, I am the foot stranger. I wanna Ride em, cowboy, ride em, ride em. Hot to summer Away? Yeah! mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfs...